Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt een rustige ochtend in Washington, na een lange en chaotische avond gisteren. Toen bestormden duizenden aanhangers van Donald Trump het Capitool. Een belangrijk regeringsgebouw waar op dat moment de verkiezingsuitslag definitief werd gemaakt. Die werd toen stilgelegd. Vanochtend is Joe Biden alsnog officieel uitgeroepen tot volgende president van Amerika. The report we make is that Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us. Vandaag is een dag van scherven opruimen en de vraag hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Volgens deze oud-politicus had de politie veel harder moeten optreden. But then Trump supporters come in and you open the fucking doors for them. Oh you open the doors for them. Trump heeft vandaag ook van zich laten horen. Niet via Twitter, want zijn account was urenlang geblokkeerd. Hij laat via het Witte Huis weten dat hij het nog steeds niet eens is met de verkiezingsuitslag... maar dat hij het stokje over twee weken netjes overdraagt aan Joe Biden. Ook in Nederland wordt er, wat er in Amerika gebeurt, op de voet gevolgd. Op het Binnenhof in Den Haag wordt de beveiliging vandaag extra gecheckt. Tweede Kamervoorzitter Ariep is geschrokken van de beelden uit Washington... en wil geen enkel risico lopen dat zoiets ook hier gebeurt. We hebben gelukkig alles op orde. Eh, dus het kan bij ons niet zomaar uh, gebeuren dat er een groep mensen binnenstormt en eh, het gebouw overneemt. Maar het geeft je wel natuurlijk het zetje aan het denken om al die procedures opnieuw tegen het licht te houden. De ziekenhuisbaas van ons land denkt dat de ergste coronapiek nu wel achter de rug is. In totaal liggen er nu 2764 patiënten in het ziekenhuis, zo'n 70 minder dan gisteren. Het aantal besmettingen is wel weer omhoog geschoten. De afgelopen dag zijn er ruim 9700 nieuwe gevallen gemeld. En tijdens de afgelopen jaarwisseling is veel minder schade ontstaan dan andere jaren. Meestal moeten verzekeraars zo'n 14 miljoen euro overmaken... naar mensen die bijvoorbeeld vuurwerkschade hebben aan hun huis of hun auto. Dit jaar is dat rond de 6 miljoen. Het weer, ook vannacht en vanavond kan er nog wat regen vallen. Het wordt net iets boven nul. Morgen wordt het op meer plekken droog en dan wordt het tussen de 3 en 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 pain? Where's the love for which we pray? What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind, we can't see the signs of endangered time.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 Tijdens de eerste golf afgelopen voorjaar overleed 42 In de tweede golf was dat 22 de besmettelijke Britse variant van het coronavirus komt het meest voor in Amsterdam en Rotterdam. Volgens viroloog Koopmans gaat het om zo'n 5% van alle gevallen. In de rest van het land is dat tussen de 1 en 5%. En de Facebook- en Instagram-accounts van president Trump blijven nog zeker twee weken geblokkeerd. Dat heeft Facebook-topman Mark Zuckerberg laten weten. Hij noemt het risico om Trump de platforms te laten gebruiken zolang hij nog president is simpelweg te groot.